Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De vakcentrale FNV roept gemeenten op niet mee te werken aan het kabinetsplan om taken over te hevelen van het Rijk naar gemeenten en provincies. In een open brief op de website van de Volkskrant schrijft de FNV dat gemeenten het concept bestuursakkoord moeten verwerpen. Ze worden daarin verantwoordelijk voor jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de Waarjong. jong Volgens de FNV wordt hiermee een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeente neergelegd en worden de zwakste groepen in de samenleving het meest geraakt. President Obama voert de druk op Pakistan verder op. In een tv-interview zei hij dat de Pakistanse regering moet onderzoeken wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen in de tijd dat hij in Abbottabad woonde. De Amerikanen denken dat Bin Laden een netwerk had dat hem ondersteunde. Of daarin ook mensen zaten uit Pakistanse regeringskringen is volgens Obama nog niet duidelijk. De interimregering in Egypte zegt hardop te treden tegen nieuw religieus geweld in het land. Dat is de uitkomst van spoedberaad over het geweld tussen moslims en kopten. Gisteren kwamen zeker twaalf mensen om het leven toen moslims een kerk aanvielen. Volgens de moslims hielden de kopten een vrouw vast die zich tot de islam wilde bekeren. In Mexico hebben tienduizenden mensen in een protestmars geëist dat de regering de aanpak van drugsbendes verandert. Ook willen ze dat de corruptie bij de overheid wordt aangepakt en dat misdaden van drugskartels snel voor de rechter komen. Sinds 2006 worden Mexicaanse veiligheidstroepen op grote schaal ingezet tegen drugsbendes. Volgens officiële cijfers zijn sindsdien bijna 35.000 mensen om het leven gekomen, onder wie ook veel burgers. In Enschede is het feest van de FC Twente supporters zonder problemen verlopen. Meer dan 10.000 fans keken op schermen naar de finale om de KNVB-beker tegen Ajax. Twente won in een verlenging met 3-2. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest in Enschede los. Volgende week spelen Twente en Ajax weer tegen elkaar. Dan wordt uitgemaakt wie landskampioen wordt. Dan nog het weer. Vandaag afwisselend zon en wolken. Smiddags kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is, dit is John John a van de A van de ANWB.